NOS Nieuws van 5 uur. Amber Brandsen met het NOS Journaal. De Britten gaan waarschijnlijk volgend jaar juni naar de stembus voor een referendum over hun EU-lidmaatschap. Dat meldt The Independent. Volgens de Engelse krant hoopt premier Cameron op een sterkere onderhandelingspositie bij gesprekken over Europese hervormingen als de Britten al in 2016 gaan stemmen. Eerder had hij beloofd voor eind 2017 het referendum uit te schrijven. Cameron wil dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese Unie, maar dan moet er wel flink hervormd worden. Hij wil strengere migratiewetten en vindt dat het afstaan van bevoegdheden aan Europa moet stoppen. In Beeldhoven woedt een brand in een verpleeghuis. Elf bewoners zijn geëvacueerd. Er is veel rook, maar de brandweer heeft de brandhaard nog niet gevonden. De brand is in het Leendert Meeshuis in het buitengebied van Beeldhoven. Er zijn geen gewonden gevallen. De evacuees worden overgebracht naar een ander gebouw op het terrein. Een dag na de Noordwesterstorm rijden de treinen vandaag weer volgens het spoorboekje. Het treinverkeer had gisteren veel last van de storm. Zo was tussen Almere en Lelystad 300 meter bovenleiding naar beneden gekomen... en lagen op verschillende trajecten bomen op de rails. De A44 tussen Amsterdam en Den Haag is nog dicht. Daar wordt het komend uur nog opgeruimd. Door de zware storm viel gisteren één dode. Een man uit Strijen kwam om het leven toen een boom op zijn auto viel in het Gelderse Wolfhezen. In Cameroen zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 19 doden gevallen. Een vrouw blies zich op bij een café in het centrum van Marua, een stad in Noord-Cameroen. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie was de dader een tiener. De actie is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zit Boko Haram achter de aanslag. Het weer komende dag is er geregeld zon, met smiddags in het noorden kans op een bui. De wind is zwak tot matig en het wordt een graad of 20.